3 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Rusland zegt geen aanwijzingen te hebben dat het regime van de Syrische president Assad een gifgasaanval voorbereidt, zoals de VS claimt. Ook Syrië ontkent de beschuldigingen. President Trump waarschuwde gisteren dat Assad en zijn leger een hoge prijs zouden betalen als bij een nieuwe gifgasaanval burgerdoden vallen. Begin april kwamen bij een chemische aanval in Syrië tientallen mensen om het leven. De VS bestookte later de Syrische luchtmachtbasis waar de aanval zou zijn uitgevoerd met kruisraketten. Lijstverbindingen worden afgeschaft nu ook de Eerste Kamer heeft gestemd voor het voorstel om bij de verkiezingen restzetels anders te verdelen. Partijen die in lijstverbinding met elkaar aangingen maakten kans op een extra zetel. Tegenstanders van het systeem vonden de lijstverbindingen het stelsel voor evenredige vertegenwoordiging doorbreken en dat de uitslag er ook minder doorzichtig door wordt. Maar anderen benadrukten juist dat door afschaffing restzegels naar de grootste partijen gaan. Google overweegt in beroep te gaan tegen de recordboete van 2,4 miljoen die de Europese Commissie heeft opgelegd. Het internetbedrijf krijgt de boete omdat er volgens de commissie sprake is van machtsmisbruik. Google laat bij zoekopdrachten producten zien via Google Shopping, een site waarop de prijzen met elkaar worden vergeleken. Google's eigen vergelijkingssite komt daarmee prominenter in beeld dan concurrerende vergelijkingssites. Het bedrijf moet binnen 90 dagen stoppen met de manier waarop Google Shopping nu werkt, anders moet het bedrijf een dwangsom betalen. Het weer. In de loop van de middag neemt vanuit het zuiden de kans op buien toe, mogelijk met onweer. Het is zo'n 20 graden in het noorden, 25 in het zuiden. Morgen wordt het wisselvallig. Het wordt dan opnieuw zo'n 21 tot 25 graden. En namorgen nog iets koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.